van 6 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het uitvoeren van het vluchtelingenakkoord met Turkije is de grootste taak die de Europese Commissie ooit heeft uitgevoerd. Dat zegt Eurocommissaris Frans Timmermans in een interview met de NOS. Of de vluchtelingenstroom door de afspraken drastisch verminderen is nog niet te zeggen. Maar volgens Timmermans komt de operatie langzaam maar zeker op gang. Het is onduidelijk of Salah Abdeslam nieuwe aanslagen voorbereidde. Dat heeft de Belgische federaal aanklager gezegd op een persconferentie. Abdeslam werd vrijdag in Molenbeek opgepakt. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken zei gisteren nog dat Abdeslam tegenover rechercheurs had bekend dat hij nieuwe aanslagen voorbereidde. Het onderzoek naar de aanslagen in Parijs gaat volgens de Belgen nog lang duren. Er zouden nog verdachten worden gezocht. Een groep illegale aanbieders van films en muziek op internet moet een schikking van 67.500 euro betalen aan Stichting Brein. Dat heeft de rechter bepaald. De uploaders waren actief onder de naam Two Lions Team. Via websites als The Pirate Bay en Extra Torrent boden ze duizenden gloednieuwe films aan, zoals Oscar-winnaar The Revenant. En ze zorgden ook voor illegale Nederlandse ondertitels. De Amerikaanse president Obama heeft op bezoek in Cuba de hand geschud van president Raúl Castro. Daarna inspecteerden ze Cubaanse militairen en gingen ze het paleis van de revolutie binnen. Daar zullen de twee leiders onder meer praten over de handelsbetrekkingen. Obama is de eerste Amerikaanse president sinds 1928 die voet zet op Cuba. Torwald Veneberg wordt vanaf volgend jaar de nieuwe bondscoach van de wegrenners. Hij is de opvolger van Johan Lammerts, die dan de functie van Veneberg overneemt als technisch directeur. Veneberg was zelf zeven jaar prof bij de Rabobank ploeg. In 2005 won hij de Scheldeprijs en in 2008 besloot hij met wielrennen te stoppen. Het weer. Vanavond en vannacht is het nagenoeg droog. Morgen overdag wordt het opnieuw grijs en valt er landinwaarts een bui.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 She said, I need a little something with some get up and go, and nobody knows how to get me going quite like you do when you're doing the things that you do. Wanna give this sleepy poor on town something to talk so we went looking for a dive just to kill some time, let the heat cool off. We could do it some dancing, didn't take long, just a couple of songs. You know it's last call when the law comes walking in. So we in the ditch. Felt so good, didn't want to answer. pocket of cash, foot on the gas, ready and throwing up a little dust like a pickup truck does in the mud, but ain't nobody slowing us down right now. Een nieuwe aflevering van Crossroads en dat betekent een drietal toppers of tips. Ik opende met de nummer 1 hit van deze week, We Went van Randy Houser. Ook Maren Morris en Chris Stapleton staan in de charts met respectievelijk My Church en Nobody to Blame. Ik wens je weer veel luisterplezier. free. nobody to blame but me. I got nobody to blame but me. komt er nog meer aan bod in dit eerste uur. Vaste onderdelen zoals het album en de act van de maand komen voorbij. Los Lobos brengt de original van deze week. Uiteraard ook weer aandacht voor muziek uit eigen land. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Voor de liefhebbers van de traditionele country is Loretta Lynn een overbekende naam. Onlangs is haar nieuwe album Full Circle verschenen. Haar stem is uiteraard niet meer wat het geweest is, maar indrukwekkend is het nog steeds. Het album is geproduceerd door John Carter Cash. Inderdaad, de zoon van Johnny Cash en June Carter. Mijn favoriete track van het album is Whispering Sea. I sat down by the sea And it whispered to me It brought back an old love affair That used to be It told me that you had found someone new and left me to cry over you. Whispering sea rolling by, now don't you listen to me cry. I cry though my heart is broken too. Oh, how I love him so know no one but the drifting whispering sea. Well, I thought I'd left behind all his love, but I was blind. I should have known that there was no would find, and you'd never cross my mind. But the whispering sea, it talked to me. Whispering sea, rolling by, now don't you listen to me cry. I cry as though my heart is broken too. Oh, how I love him so. ever know. No one but the drifting whispering sea.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 Aanleiding om deze maand voor de Canadese zanger Gord Benford te kiezen vormt het feit dat hij te gast was in Europa voor een tweetal optredens in Zwitserland. Deze oorspronkelijk uit Australië afkomstige zanger woont al sinds zijn vijfde in Alberta en heeft inmiddels aan meer dan 20 awards in de wacht gesleept.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 Het is blauw wanneer ik een droevig lied zing. Het is rood en oranje als ik het gevoel heb een beetje brutaal te zijn. Wanneer ik een gratis en eenvoudige tune zing is mijn muziek groen. En als het een verhaal rijk aan emotie en vol met instrumentatie is, geloof ik dat het paars zou kunnen zijn. Ik waag me niet aan kleuren. Vast aan het feit is dat Elle Louise de zangeres is van Tell Me Now. Where'd you go, baby? The boy I used to see, the one that smiled so sweet when he looked at me. It's been a million miles, now we're at this place, looking through tears and standing face to face. If there's something left to say, you could save a heart from breaking. How Will the Wolf Survive is een single van de Amerikaanse formatie Los Lobos. De song is de tweede single van het gelijknamige album en werd in 1984 uitgebracht. Uiteindelijk bleef de song steken op de 26e positie. Geen geweldig resultaat, maar toch is het een song die we allemaal kennen. En misschien komt dat wel door de cover die ervan gemaakt is. Nu eerst het origineel. De original van deze week. lezen van de naam Nick Carter dacht ik even aan de Nick Carter van de Backstreet Boys. Hij is het gelukkig niet en met Lost Weekend levert hij een album af met goed gitaarwerk en prima zang. De titelsong staat scherp. From my seat across the aisle, I can feel her eyes. I'm on trial, testing alibis. It's a lost weekend, and where's the harm of a weekend lost? in her arms. The only witness would be the pillow that cradles our heads. The secret of our love would be as real as our sweat. Resistance would crumble and hearts beat so fast the truth tumbling out through the touch of our hands. Lost weekend, too far from home, and too close to trouble you find when you're alone. in the mirror, how do I explain how this moment slipped away? If I ever forget who's been there for me, and if life without you made sense to me, please just tell me. Oh, somebody please tell me, tell me how wrong I would be. Tell me how Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Voor het Nederlands blokje heb ik gekozen voor een drietal songs waarvan er twee spiksplinternieuw zijn. De Music Roads Pilots vertolken Southern Moon en de Wieners zijn aanwezig met I Still Miss Someone. Met als afwisseling een oudje van de Cats, Be My Day. it's late at night, riding hard with all my might, cause I know you're waiting up. Thinking back on where we've been, you and me through thick and thin, those times were pretty tough. I still don't know what I did right to be the ones who hold you every night. and a simple life, honest work and a sense of pride. That's all I've ever known. Thankfully, we're in God's plan to help make me a better man, but I'll never let that go. When love and pain are all the same, and we can see the sun behind the rain. southern moon. Crossroads. blokje country uit eigen land. De herfst van Mavis Staples' carrière baat meer dan ooit in de zon. Op You're Not Alone sloeg de 76-jarige legende je al een troostende arm om de schouder. Maar het toepasselijk getitelde Living on a High Note gaat nog een stapje verder. Met een plaat die barst van de levensvreugde, knoopt ze meer dan ooit met de hoopvolle boodschap van de gospel. Don't Cry is wat mij betreft indrukwekkend te noemen. world is big and often wrong, but truth is bigger and twice as strong. Sometimes ain't pretty, sometimes ain't nice, but hold your ground, dry your eyes. Here, take my word, take my life. Don't cry. They'll say they love you when juice is flowing when money is gone, they must be going. Sometimes ain't pretty coming from a friend, but you'll be ready if it happens again. Here, take my word, take my life. Don't cry. Don't cry when they wanna sell you. Don't cry when they wanna fight. Don't cry when they don't believe you, and you know you're right. Don't cry they wanna paint you into a corner of their design. It's your innocent blood they want. It's your your heart Dit is het favoriete album van de maand. Op haar nieuwe album Full Circle lijkt het of Loretta de oude songs in haar woonkamer speelt voor vrienden. De aanpak is simpel en heel clean. Kortom, Loretta komt ondanks haar 83-jarige leeftijd nog uitstekend uit de verf. Everybody wants to go to heaven. Iedereen wil wel naar de hemel, gelovig of niet. We gaan ervoor en Loretta neemt ons mee in haar verhaal. Once upon a time there lived a man and his name was Hezekiah. He walked with God both day and night, but he didn't want to die. He cried, Oh Lord, please let me live. Death is close, I know. God smiled down on Hezekiah and gave him 15 years to go. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. go to heaven, but nobody wants to die. Lord, I wanna go to heaven, but I don't wanna die. They long for the day when I'll have a new birth. Still, I love a living here on earth. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants De stem van Jeff Smithart leent zich uitstekend voor de muziek die hij vertolkt en is bestemd voor jong en oud. Wat mij betreft mag deze Texaan snel bekend worden en dat hij op de goede weg is bewijst hij met zijn album Redneck Proud, waarvan After All These Years afkomstig is. I thought I In dit programma draait alles om countrymuziek en Bill Gray helpt me daarbij in de song die hij vertolkt. Zometeen nog een uur country. If I walked up to you and asked you for a dance in this old country hall Would you hold my hand? Would you move in time with me? Would you stand real close? Could I place my hands where my hands shouldn't go? Cause we're playing country music all night long. And maybe if the songs are played right, you'll let me drive you home. But let me tell you this you end up in my truck, the dial stays where it is. Cause all other stations suck, cause we're playing country music, baby, all night long. For I don't listen to nothing else, cause it'll just sound wrong. And if the radio don't pick it up, then the radio ain't on. Oh, tonight we're playing country music all, all night long. And maybe things turn out right. You can meet me back here next Friday night. I can meet you back on this dance floor to dance to the music like a week before. We can kick our five shoes and heat things up. And if it gets a little crazy, head on back to the truck. Cause we're playing country music, baby, all night long. Right on this sound to nothing else. Cause all just sounds wrong. If the radio don't pick it up, then the radio ain't on.